11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlandse reisadvies voor Sri Lanka is versoepeld van oranje naar geel. Daarmee is het advies terug op het niveau van voor de aanslagen van Pasen. Op 21 april kwamen bij een serie bomaanslagen op vier hotels en drie kerken... zeker 250 mensen om. Daarna was het Nederlandse reisadvies aangeschermd. De aanslagen worden toegeschreven aan twee islamitische splintergroeperingen... die zijn verbonden aan IS. Op een top voor islamitische landen in Mekka... heeft de Saoedische koning Salman hard uitgehaald naar Iran. Hij beschuldigde dat land van terroristische aanvallen... op Saoedische olieinstallaties en olietankers... De top was georganiseerd vanwege de opgeleide spanningen tussen het Sjiïtische Iran en het Soenitische Saoedi-Arabië. Er waren ook Iraanse vertegenwoordigers. Onlangs werden de twee olieinstallaties en vier olietankers gesaboteerd... voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Iran ontkent elke betrokkenheid bij de aanvallen. Een Italiaanse rechtbank heeft het beslag op de Sea-Watch 3 opgeheven. De Italiaanse politie legde beslag op het schip... nadat het zondag tientallen migranten aan land had gezet... tegen de richtlijnen van de Italiaanse regering in. De kapitein vond dat er sprake was van een noodsituatie... omdat de migranten die hij op zee had opgepikt... er fysiek en mentaal slecht aan toe waren. Een aantal evenementen morgen is afgelast in verband met het verwachte warme weer. Zo gaat de 20e editie van de Maas- en Waalmarathon niet door... en de Mooi Run in Drenthe evenmin. Bij andere wedstrijden zijn de starttijden vervroegd. Ook festivals houden rekening met het warme weer. Morgen worden niet alleen hoge temperaturen verwacht... maar ook een uitzonderlijk hoge zonkracht van 7 of 8. Op het vrouwentoernooi van Roland Garros is na de nummer 1 van de wereld Naomi Osaka ook Serena Williams verslagen. Een Amerikaanse van 20 jaar, Sophia Cannon, versloeg de 23-voudig Grand Slam winnares.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 I want you, baby. You got me crazy. How I want your love. And when I've gone back, then leave me be. Just leave me be. Only me be And Leave me be Just leave me be something here, it's not just friends with not just friends.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 He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me the and price. your house is nine nine nine nine nine nine nine nine nine nine nine.